7 uur. Dielke Teertstra met het NOS-journaal. Er zijn nieuwe aanwijzingen dat vlucht MH17 in Oekraïne is neergehaald door een boekraket. Dat meldde Duitse onderzoeksbureau Correctief, Weekblad Der Spiegel en het AD na eigen onderzoek. De journalisten hebben gesproken met mensen uit dorpjes in de buurt. Die zeggen dat ze gezien hebben dat de raket werd gelanceerd en ze konden ook de lanceerplek aanwijzen. De vier doden die zijn gevallen bij de gijzeling in een Joodse supermarkt in Parijs waren al dood voordat de supermarkt werd bestormd door de politie. De gijzelnemer schoot ze dood toen hij de supermarkt binnendrong. Gistermiddag maakte de politie een einde aan de gijzeling. Daarbij kwam de gijzelnemer om het leven. Vijftien mensen werden bevrijd. Agenten vonden later explosieven in de supermarkt. En Al-Qaeda bevestigt zijn betrokkenheid bij de aanslag op het satirische blad Charlie Hebdo in Parijs. In een videoboodschap zegt een Al-Qaeda-leider uit Jemen dat de aanslag een wraakactie was voor het publiceren van spotprenten over de profeet Mohammed. Gisteren zei een van de daders al dat hij geld en training had gekregen van de terreurbeweging. Cyprus Airways houdt op te bestaan. De luchtvaartmaatschappij moet van de Europese Commissie 65 miljoen euro aan onterecht ontvangen staatssteun terugbetalen. En dat kan Cyprus Airways niet. De zes toestellen van de maatschappij blijven per direct aan de grond. Bij Cyprus Airways werken zo'n 500 mensen. De coach van SC Heerenveen, Dwight Lodewegen, sluit niet uit dat in een oefenwedstrijd gisteravond sprake was van matchfixing. Volgens Lodeweges nam de Spaanse scheidsrechter van het duel tegen Standaard Luik een aantal verdachte beslissingen, onder meer over strafschoppen. Lodewegen zegt dat niemand begreep wat er gebeurde en dat hij de indruk kreeg dat er een bepaalde uitslag nodig was.